Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Verschillende organisaties hebben in Utrecht gedemonstreerd tegen bezuinigingsplannen voor hogescholen en universiteiten. Het kabinet wil honderden miljoenen minder gaan uitgeven aan het hoger onderwijs. Volgens de stakers kan dat rampzalige gevolgen hebben. Onderwijspersoneel wil misschien gaan staken als de regering de plannen niet aanpast. We gaan natuurlijk eh, met afwachting kijken naar Prinsjesdag, de miljoenennota, dat bestuderen en dan met elkaar eh, kijken of we misschien andere actiemiddelen moeten inzetten om eh, duidelijk te maken dat het ons echt menens is. De dus staken komt daar ook in voor. Minister Bruins noemde bezuiniging pijnlijk, maar volgens hem zijn ze echt nodig om de financiën van de overheid gezond te houden. Een Palestijnse man van 58 is op de bezette westelijke jordaan gedood door Israëlische veiligheidsdiensten. Dat zeggen Palestijnse organisaties. De man zou, overleden, zou zijn overleden door marteling en mishandeling. Op zijn lichaam zouden daar sporen van zijn gevonden. Volgens zijn familie wilden de diensten de man onder druk zetten om zijn zoon over te leveren. Afgelopen woensdag begon Israël een grote aanval op de westelijke Jordaanoever. Volgens Palestijnse media zijn daar tot nu toe zeker 29 Palestijnen gedood. En dan moeten we nog even hebben over poepschaamte... want vanochtend bleek dat er nergens zo weinig wordt gepoept als op school. Bijna de helft van de scholieren van het basis- en middelbaar onderwijs vermijdt dat. Als je de scholieren van deze middelbare school in Bladel vraagt, in Brabant... lijkt helemaal niemand te kakken op school. <laughs> Ja, liever thuis. Ja? Ik doe het liever thuis. Nee, thuis. nooit hier? Nee, nooit. Als je heel erg moet. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit. Waarom niet hier, liever? Ja, thuis is gewoon fijner. Zit daar lekkerder. <laughs> Denk het. Is het dan het eerste wat je doet als je thuis komt? Ja. Ja, ik wil gelijk naar de wc. Ja, het is niet gezond als je jezelf niet op tijd eh, ontlast. Daar kun je flinke buikpijn en opstoppingen van krijgen. De Maag-Lever-Darmstichting wil daarom dat scholen zorgen voor een veilige poepomgeving. Dan het weer. Vanuit het zuiden van Limburg trekken er pittige regen- en onweersbuien richting het oosten en noorden. Later barst het ook in het westen los. Morgen vooral bewolkt met kans op regen en 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Files met flinke vertraging staan er op de A9 richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart 5 kilometer kost je 10 minuten extra. Op de A10, de ringweg Amsterdam, staat tussen het Koenplein en Amsterdam Buitenvelde 10 kilometer file.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 Hij sprak Zelensky in de stad Zaporizhia, vlakbij het front. Israëlische veiligheidsdiensten hebben op de bezette westelijke Jordaan-oever een Palestijnse inwoner gedood. Dat melden Palestijnse organisaties. De man van 58 zou zijn gestorven door marteling en mishandeling. Tegen twee Pakistanen die hebben opgeroepen tot het doden van Geert Wilders... zijn celstraffen geëist van 14 jaar en 6 jaar. De verdachten waren zelf niet in de rechtszaal. Waarschijnlijk zijn ze in Pakistan. Het weer in de oostelijke helft regen en onweer. Op andere plaatsen overwegend droog. Action. No clouds in my stones.